Met name onder internationale studenten. Ze eisen dat er gratis opvang komt voor de honderden studenten... die nog altijd geen eigen slaapplek hebben. Hoe lang ze het gebouw bezet houden is de vraag, zegt deze student. Nou ja, dat, dat ligt eh, puur aan de, aan de Rijksuniversiteit Groningen. Jullie hebben de slaapspullen meegenomen? Ja, zeker. De universiteit is in gesprek met de studenten om tot een oplossing te komen. Er zijn grote verschillen waarin Nederland mensen zich laten vaccineren... blijkt uit cijfers waar het RIVM vandaag mee kwam. Gemiddeld gezien is zo'n 85% van de Nederlanders ingeënt. Maar op de Wadden is dat 93% en in Urk 23. Het gaat niet zoveel meer stijgen, zegt verslaggever Joost Schellevis. Van de zomer werden zo'n miljoen prikken per week gezet. Deze week worden dat er waarschijnlijk 140.000... Wat het kabinet hoopt eh, is dat als bijvoorbeeld eh, in horeca verplicht zou worden om iets te laten vaccineren of om een test te laten zien, is dat dan misschien nog dus die vaccinatiegraad omhoog gaat. Het, eh, het kabinet hoopt dat er door het gemiddelde nog wat wordt opgekrikt. De Utrechtse versie van Unmute Us wordt waarschijnlijk twee keer zo groot als de vorige. Er lopen nu zo'n 8000 mensen mee, verwacht de organisatie. Ze willen dat evenementen weer doorgaan. Ook Amersfoort krikt het aantal wagens dat meerijdt op van 8 naar 14. De landelijke organisatie van Unmute Us heeft naar aanleiding van het protest in augustus... om tafel gezeten met de politiek in Den Haag. Maar daar kwam niets uit. En daarom gaat de evenementensector zaterdag nogmaals de straat op. Je zal maar een studieschuld van 60.000 euro hebben openstaan. Max uit Amsterdam kan daarover meepraten. 30 jaar heeft hij om de schuld terug te betalen. Maar daar zit hij niet op te wachten en daarom probeert hij zijn schuld weg te ruilen. Eh, voor mijn zevende had ik een eh, Rolex. Die stond me heel goed. was 5000 euro waard. Ehm, maar ik moest hem helaas toch verder ruilen, want uiteindelijk het doel is iets van 60.000 euro, dat verkopen en in één keer mijn studieschuld bij Ome Duo in te lossen. In maart wil Stufi-strijder Max van zijn hoge schuld af zijn. En dan nog het weer. Vanavond kans op een buitje. Morgen schijnt af en toe de zon. Er is ook wel kans op wat regen met kans op onweer. Het is dan maximaal 24 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Door een ongeluk staat er file op de A10, de ring van Amsterdam bij Amsterdam Slootvaart. Je hebt daar ongeveer een kwartier verdraging.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 Without Your Love, want hij heeft hem gemixt, van, geremixed eigenlijk van Yellow Pearl. die hadden we vorige week allebei aan de telefoon. En dat was een speciale uitvoering. Nou, hij kan nog, want het is nog redelijk weer. En zo slecht wordt het de komende week nou ook weer niet. Ah, als ik uh, eh, de voor, vooruitzichten mag geloven. Dus we hebben nog een beetje eh, het gevoel dat we nog een beetje in de zomer zitten. Dus daarom eh, bij deze gedraaid. Nou, welkom bij deze Alternative FM. Ik zit eigenlijk een beetje in mijn pieren eentje. In dat opzicht. Ehm, want de man die normaal gesproken het technische gedeelte voor de rekening neemt... als er hier live muziek is, die is er niet. Die zit ergens in Canada. Dus eh, eh, de komende eh, twee donderdagen, dus met deze meegerekend... zal ik dat helemaal zelf op moeten knappen. En de week <laughs> daarop, de 23e, dan is er een, een of andere oprichtingsvergadering... van een vereniging van eigenaren, waar die ook allemaal weer bij moet zijn. Dus het eerste live optreden, lieve mensen van dit programma... staat gepland op 30 september. En dat valt dus samen met 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf... Waar ik eh, inmiddels ook enige bemoeienis mee heb. Doordat ik een, eh, ja, een redactionele pet eh, daarop heb zitten. Dus wat dat er gaat, gaat dat, die kant wel op. Ehm, of daar dingen in voorkomen die ik al benoemd heb. Zeker wel, want dit heb ik in het overzicht van de releases van augustus genoemd. In een kleine zin van Sylvia en May. En de dame maakt country. En een hele leuke country eigenlijk ook. Nummer 1, French. at the party from the outside in. Everybody here has known each other for years and years and years. They're reminiscing on stories I haven't lived. So I can laugh along, but I'll never really get it. seem. Now look at me in the end. Where am I? for where we go to town. No need to rush towards a destination. I'll find my way, just let me look around. And it'll be alright. And there ain't nothing wrong with that. No, there ain't nothing wrong with that. I got this feeling that to get together. The way you look just blows my mind. Leave the world outside and this could last forever, yeah. Let's take our time and feel alright. Cause there ain't nothing wrong with that. No, no there ain't nothing wrong with that. Vorige week eh, stond hij nog eh, te boeken als primeur. Deze eh, Nothing Wrong With That van Colin Hoeven. Wie een beetje rond de neus die heeft ook kunnen zien dat hij op YouTube een filmpje had geplaatst als zijnde deelnemer van The Voice. En je zag op een gegeven moment Ali B en Weilen kijken van... Goh, wat goede stem. Maar, en ze duwden niet op die knop. Dan denk ik, dan ben je ontzettend dom geweest want deze man is de snelste songschrijver van Nederland, mensen. Dus hij kan op het moment dat er iemand een verhaal eh, zit te vertellen... Eh, ter plekke gewoon een eh, liedje bedenken. En dat doet hij al een hele tijd. En bij 3FM is dat er ook nog wel eens een keer uitgekomen. maar goed, het laatste wat hij gemaakt heeft is dat nummer. En daarvoor hoorde je Friends. Normaal gesproken zou je denken dat zou wel een nummer van Nashville Radio wat na dit programma zit. Daar zit het ook wel degelijk wat Tracking in Country zelfs. Nou ja, het is ook echt de country. En het nummer eh, hebben we een week of twee eh, geleden ook als primeur mogen eh, draaien. Zitten er dan vandaag ook primeurs in? Jawel, twee stuks. ik ben er toch weer in geslaagd om er weer twee af te troggelen. volgende week gaan we in ieder geval praten met Josephine O'Diel. zij zal morgen een nieuwe single presenteren. En die hebben we vanavond op. Maar volgende week komt ook de clip. En dan is het ook eh, leuk om dan nog eh, een interview te hebben. En eh, de Polyframes, die gaan we straks al draaien. En Ridem Haakman... Dat is de man die ja, de polyframes min of meer ja, vorm geeft. want hij is de bedenker van alles. En hij zal gaan vertellen over de nieuwe single My Life is Melodramatic. Die ga je straks horen. Dus dat is zo dadelijk. Een van de ex-primeurs die we ooit eh, hebben mogen hebben... is eh, deze van Jacob D. Edward. Hele mooie song. En zolang dit op dit moment eh, nog kan gedraaid worden... zullen we hem ook draaien. Sincerely Jacob. Tobacco in the carpet fibers, bloodstains on the bathroom walls will serve you well. Screwed reminders, mind timely departing. That's all. extra bolsters and the money I couldn't bring myself to steal. Keep the self-destructive tendency. You persistently stop. saw no point in throwing the dice. Single player mode on, walking past their hands, reaching out. dat met Boy. Daarvoor hoorde je Sincerely Jacob van Jacob D. Edward. En hij doet ook mee aan de Waterland Popprijs. Eh, daar is eh, nog eh, de strijd volop gaande. Jacob D. Edward is niet de enige deelnemer. Nee, Roy de Smet, die net als ik ook een radioprogramma doet... De, alleen de laatste maandagen was dat niet het geval. Vanwege een kermis in Volendam. dat doet hij op de maandagavond. En tussen 7 en 8. En daarachter, als je dan toch van de alternatieve muziek houdt... Eh, moet je gewoon lekker doorschakelen naar ons toe. Dan eh, hoor je mij in herhaling tussen 8 en 11 uur. Er zal alleen eh, komende maandag even weinig van terechtkomen... omdat ik andere plichtplegingen heb. Ehm, en de laatste die ook meedoet aan die Waterland Popprijs is de Cruise. Maar die komt straks nog voorbij. er zijn er nog meer hoor, die, die meedoen. Maar dat zijn de drie die we hier nog wel eens ehm, aandacht aan besteden. David Blinko heeft eh, vorige week ook een eh, nieuwe single eh, laten horen. En dat is de single die je nu gaat horen. Airborne. En straks, dan is het tijd om te praten met Redem Haakman van de Polyframes. know voorganger eh, Love is Here to Stay. Daar hebben we eh, wat mindere eh, minder aandacht aan besteed. Maar deze Airborne komt dus nu al voor de tweede keer voorbij. En dan hebben we het over de nieuwe single van David Blinko. Het is eh, bijna half acht. En dat eh, betekent dat we met eh, de eerste gast gaan praten. Aan de telefoon wel te verstaan. En ik zei net al in aanloop naar dit gesprek toe. Het is denk ik iets meer dan een jaar geleden... dat we met Riddem Haakman van de Polyframes te maken hebben gehad. En hangt aan de telefoon. Goedenavond Riddem. Hallo, goedenavond. Ja, ja, ja, want eh, dat was nog ehm, in een eerste uitzending van uh, eh, 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf, kan ik me nog herinneren. En eh, toen hadden jullie net een van jullie eerste singles gedropt en dat vonden wij nodig om daar wat aandacht aan te besteden. Maar inmiddels ja. zijn jullie al weer behoorlijk aan de gang na het debuutalbum wat jullie hebben uitgebracht. Zeker, ja, dat klopt. Ja? Ja, nee, wij zijn ondertussen weer in de studio geweest. Ja. En daar hebben we, hebben weer een album van opgenomen. En daar eh, komt nu de tweede single van uit. Ja, want eh, dat betekent dat jullie productief bezig zijn, eh, heb ik een beetje Absoluut. Ja. ja, zeker. Ja, we hebben nog niet heel veel kunnen spelen. Ondertussen wel alweer twee hele mooie shows mogen doen. Eentje in Manifesto en eentje in De Drom in Den Ja. Daar zijn we heel blij mee. Dat was een superleuke leuke ervaring weer. Ja. En we zijn nu wel weer geselecteerd ook voor de Amsterdamse Popprijs. Dus daar ah. hebben ook weer heel veel leuke... ja, daar hopen we ook weer wat uit te halen. Ja. En eh, verder zijn we gewoon heel veel in de studio geweest. Ja, ja. We hebben dus weer eh, liedjes opgenomen. En nou, even over die Amsterdam Popprijs. Ja. Want dat is ook iets eh, bijzonders. Want dan, moet je, dan moet je toch wel op de radar komen. Hoe is dat gegaan dan? Nou ja, we hebben ons, we hebben ons daarvoor aangemeld. En je moet daar een, best wel een procedure voor door. Dus je mm. moet, ja, je, moet je, je liedjes moet je doorsturen. En eh, nou, je moet je hele bio en alles moet je laten zien. En dan, uiteindelijk dan, eh, gaan hun een selectie maken. En daar zijn wij uitgekomen. <laughs> Aha, dus, uh, dus, dus Ja, ja. En, dan is denk ik ook nog even de vraag. Wel eens gehoord van het Noord-Hollandse popplatform NH-pop? Ja, zeker. Ja? Hebben jullie daar ook nog iets... hebben jullie daar ook je vinger op gestoken of niet? Absoluut, ja. Wij hebben zelfs bij de eerste, eh, een van de eerste eh, livestream eh, van NAPOP... Hm. hebben wij een show mogen doen in... Moet ik even goed nadenken. Zal wel de P3 wezen, denk ik. In Permanent, denk ik. Nou, het was wel in, het was in Zaandam. Was oh, oh, oh. Was het, was het de Flux? Kan dat? Dat zou kunnen. Ik, uh, ik, ik het niet... Eh, ja. ja. Nou, daar hebben we ook een showtje mogen doen van een half uurtje. Hm. En dat was toen eh, ook op RTV Noord-Holland allemaal te zien. Dus dat was wel echt leuk. Oh, dat is... Ja, ah, dan, dan beginnen de polyframes toch in Noord-Holland een beetje een naam te vestigen, heb ik een beetje de indruk. Nou, langzaam maar zeker hopen. Ja, <laughs> ja want, eh, want eh, ik bedoel, jullie zijn hard aan de weg aan het eh, timmeren als het gaat om, om de muziek aan de man te brengen. Maar over dat spelen, dat is natuurlijk toch spelen voor kleine gezelschappen, denk ik zo, of niet? Ja, zeker. En allemaal op anderhalve meter, op een stoeltje. Dus het is nog niet zoals we het willen, want het liefst hebben we natuurlijk gewoon 300 man prop tegen elkaar lekker meespringend op de muziek. Ja, ja. Maar ja. Dat is helaas eh, nog even een, eh, een toekomstplan. Ja, ehm, je hebt gehoord eh, dat er een nieuwe Unmute Us in de maak is in Utrecht. Waar 8000 mensen worden verwacht. hoe sta je daar tegenover te kijken? Tegen dat, nou, wij, nou, wij zijn de eerste Unmuters zijn wij ook geweest in Amsterdam. Mhm. En dat was zo indrukwekkend. Wij hebben echt daar, toen we daar aankwamen op het veld, of in ieder geval op, die parkeerterrein waar we begonnen, mhm. stonden, we, stonden we dat was gewoon echt, echt eh, gewoon best wel emotioneel om gewoon weer zoveel mensen eh, te zien die allemaal dezelfde denkwijze hebben. Hm. En eh, ja, ik, ik sta er ontzettend versteld van dat de regering daar helemaal niet op gereageerd heeft. En nou hopen dat we natuurlijk komende zaterdag nog weer een beetje aandacht kunnen trekken. Ja. Ja, ik, goed, Ik, heb weer een, ja, ik heb weer een dubbel gevoel. Kijk, ik bedoel, wij hebben hier <laughs> het afgelopen weekend zo'n 70.000 man per dag op bezoek gehad. Ja, dat is dan de mixed feelings. Ik kan, er, ik kan er zo goed bij indenken... dat je dan op een gegeven moment denkt... ja, waarom daar wel en eh, wij niet? Weet je, dus... Nee, joh, precies. Ja. Maar goed, maar ja, Ik, ben, ik ben wel heel erg blij dat het met de Formule 1 zo gebeurd is. Want het laat gewoon zien dat het wel kan. Ja, ehm, de wet... ja, precies. Ja, ja, ik je, moet niet, ja, je moet niet vergeten dat muzikanten dit ook gewoon te gek vinden dat dit kan. Hè? Het ja, lijkt, ja, af en toe wel alsof, uh, alsof we er al tegen zijn. Nee, maar dat, is juist weer een hele mooie beweging. Ja. Nou, dat, dat is ook eh, wat er gebeurd is. kijk, ik ben nu even aan het meepraten in een gewoon een gesprek wat ik met je voer. Maar ik heb begrepen op een gegeven moment van... Eh, uit Den Haag. Die eh, naar die beelden zat te kijken. En die zeiden van... Eh, Hugo de Jonge zegt... Nou, ja, 75 of 70.000 mensen daarop op dat circuit. Ja, dan hadden we dat met die evenementen... Dat hadden we je al eerder kunnen vertellen, beste, beste man. Ik bedoel, dat, dat, dat, dat, is al precies eigenlijk wat, wat al door uit die evenementensector komt. Dat we dit eigenlijk al min of meer hadden gezegd van... Het kan wel, maar dan moet je gewoon goede maatregelen nemen. En ik denk dat dat hier bij, bij dit evenement zeker gebeurd is. Eh, we moeten nog wel even afwachten hoe het eh, met die besmettingscijfers is. maar ik, mhm. ik heb zo'n gevoel dat het wel mee gaat vallen. Dus dat, ik ook. Ja, dus, eh, dus, dus wat mij betreft 20 september kan het gewoon los, het hele verhaal. Goed, dat is het verhaal evenementen. nu even naar de single, want die, die is ook aanstaande. Want morgen komt die, komt die uit op verschillende platforms, hè? Precies, ja, ja, op alle platforms. Ja, en eh, de, single My Life is Melodramatic. En dat is een, een van mijn favoriete liedjes. Hm? En dat komt ook omdat het een, eh, eh, een biografisch liedje is. Het gaat over mij en, de zangeres. Hm? En wij hebben een, een, hele lange tijd zijn wij vrienden geweest. Ja. En, en wij dachten van ja, het is best wel een, een kostbaar iets die vriendschap. Dat willen we niet verpesten met de relatie. En dat hebben we drie jaar lang hebben we dat uitgesteld als vrienden. Ja. En, dat, en dat bracht nogal veel momenten met ons mee. En dat hebben we een beetje in dit liedje mee, beschreven. En eh, wij, wij, kijken echt met een, met een lach op terug. Maar ja, het, het was best wel een, soort van ja, grappige periode. Mhm. En daar gaat het liedje over, ja. Ja, nou, het is, dat, eh, dat, is, dat is best een, eh, <laughs> een aardige, aardig thema. Ehm, nog even, want als ik zeg alle platforms, dan neem ik aan Spotify. Ja, om Spotify, te doen. YouTube, iTunes, Deezer, Tidal, noem het, maar, noem het maar op. Helemaal goed. De Polyframes ja. uh, hier met uh, My Life is Melodramatic. My life is melodramatic with you around. familiar kind of perfume leading me back to you. And whenever I'm around you, you give me something new. doesn't de EP Mixed Messages van Guy Die kennen we eh, als drummer van de Grenadiers. bent uit Utrecht. En eh, dit was Headphones On van eh, diezelfde EP die vorige week is uitgebracht. Afgelopen vrijdag om wel te verstaan. En dat gebeurde bij Gentleman Recordings. Want dat is de maatschappij waar Peck en de Grenadiers hun materiaal op uitbrengen. Daarvoor hoorde je de Polyframes en My Life is Melodramatic. En eh, het is goed te horen dat eh, de, de bandleden alweer bezig zijn met nieuw materiaal. En dat zal dan toch wel ergens in het voorjaar moeten gaan komen. Ehm, we gaan verder, want eh, deze single die hadden we ook een aantal weken geleden al voor het eerst laten horen als de primeur. Meda Rose en Within. got so much more to show you. Well, won't you follow us and get a little lost? Now we really get to know you. Step by step, you seem to forget about the things that may control you. And all that's left inside your head is this need you cannot suppress. So come on, light your cigarette and come along with me. It's time to move your feet. When the music's right and the sun shines bright, there's nothing else we need. There's nothing you can do wrong when the urge to move is strong. Don't have to wait for the perfect song behind and take your time to spread your wings. See what it feels like to fly high up in the sky and see what you find. There's no need to be shy. Cause out here there is just you and I now that you found a way to spend your day, you shouldn't hesitate to join us. Though people might look strange as they walk away, it doesn't matter what they say. Mm -hmm. Okay, I think I get it now. Am I doing this right? Don't wanna be left behind night It's time to take flight We won't stop till we're out of sight There's nothing you can do wrong When the urge to move is strong Don't have to wait for the perfect song And now it's time to move along And leave Leave it all behind See what it feels like to fly High up in the sky And see what you find There's no need to be shy Cause out here there is just you and I Part 2 van Simulation Adaptation. En daarvoor Made Rose met Within. Dit is een hele leuke band. ze komen uit Amersfoort. 3 Little Clouds en 5 to the moon heeft eh, alles eh, te maken met eh, deze Lotte Mulder... waar min of meer Charlotte omheen is gemaakt. Better When It's Dark was een van de singles die al eerder is verschenen. Maar er is nieuw materiaal op komst. En dat nieuwe materiaal dat, zal volgende week gaan komen. En dat heet Cosmic Connections. Dat is de nieuwe single van Charlotte. En zoals gezegd, volgende week proberen we hem eh, hier eh, te draaien. En anders eh, dan gaan we er wel iets anders mee doen. Ehm, er is er nog één die we nog kunnen doen voor het nieuws van 8 uur.